Minister Ballin sluit daarvoor vandaag een Marokko een verdrag. Hij spreekt van een verdoorbraak. Het wordt nu eenvoudiger voor de politie in beide landen om bijvoorbeeld getuigen te horen of bewijsmateriaal op te vragen. Ook kunnen Nederland en Marokko elkaar vragen om een verdachte te berechten en wordt het eenvoudiger om beslag te leggen op criminele winsten. Zweedse premier Reinfeldt wil met de Groenen gaan praten over een coalitie. Zijn centrumrechtse alliantie won de parlementsverkiezingen, maar raakte de absolute meerderheid kwijt. Het is voor het eerst in de Zweedse geschiedenis dat een rechtse regering mag doorregeren. Nieuw in het Zweedse parlement is de anti-islamitische partij Zweden Democraten. Reinfeldt heeft gezegd dat hij niet met deze partij wil regeren. Een vrouw in het Zuid-Duitse Lörrach heeft gisteravond drie mensen doodgeschoten. Eerst schoot ze haar ex-partner en haar vijfjarige zoontje dood in het huis waar de man en het kind woonden. Ook veroorzaakte ze in het huis een zware explosie waarna brand uitbrak. Daarna ging ze naar een ziekenhuis waar ze een verpleegkundige doodschoot en drie mensen verwonden. Een politieman schoot daarop de vrouw dood. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft vorig jaar 23 horecabedrijven en toeleveranciers gesloten. Ook werden duizend boetes uitgedeeld. Bij inspectie bleken de ondernemers de regels niet goed na te leven. De VWA trof vieze keukens aan, soms ook met ongedierte zoals muizen en maden. Sinds vorig jaar heeft de autoriteit de bevoegdheid om zelf bedrijven te sluiten. In Groningen en Drenthe zijn deze zomer opvallend veel zitmaaiers gestolen. In Oost-Groningen verdwenen er de afgelopen week alleen al acht, zo meldt RTV Noord. Over het hele jaar waren het er in Groningen 49. In Drenthe zijn er al zeker 17 gestolen.